Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Een man van 35 moet een maand de cel in... omdat hij eerder deze maand vernielingen aanrichtte bij de Universiteit van Amsterdam. Op camerabeelden was te zien hoe de man beeldschermen kapot sloeg... bij de uit de hand gelopen studentenprotesten rond het UvA-gebouw. Een andere man krijgt een taakstraf van 30 uur... omdat hij stenen gooide naar de politie. Noord-Korea heeft opnieuw een reeks tests uitgevoerd met ballistische raketten. Dat zeggen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. De raketten werden afgevuurd richting de Japanse zee. Er is geen schade gemeld. Afgelopen tijd heeft Noord-Korea het aantal wapentests opgevoerd. Zuid-Korea en ook de VS hebben dat scherp veroordeeld... en wijzen erop dat het in strijd is met een reeks VN-resoluties. Mark Rutte is nog altijd optimistisch over zijn kansen om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Maar het is nog niet rond, zegt hij in een gesprek met Nieuwsuur. Roemenië, Slowakije en Hongarije moeten nog akkoord gaan met zijn kandidatuur. De Hongaarse premier Orbán herhaalde vandaag dat hij niet overtuigd is van Rutte... vanwege eerdere kritiek op Hongarije, maar sluit hem ook niet uit. Rutte is nog niet van plan om naar Hongarije te gaan om voor zichzelf te lobbyen... zoals hij dat wel bij de Turkse president Erdogan deed... Zo'n reis moet je volgens Rutte alleen doen als je zeker weet dat het zin heeft. Een bibliotheek in Helsinki heeft een boek teruggekregen dat 84 jaar geleden was uitgeleend. Het boek had in december 1939 moeten worden ingeleverd. Dat was kort nadat de Sovjet-Unie Finland was binnengevallen. Het boek uit 1925 is in opmerkelijk goede staat en kan weer worden uitgeleend. Het weer. Er kan een bui vallen. Overdag is het wisselend bewolkt met enkele buien.